501. Dit is donderslag op donderdag bij helder hemel. Het is vandaag 14 februari 2013 en dit is aflevering 148 van donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom allemaal. Vandaag is het 14 eh, februari en dat betekent Valentijnsdag. Dat is natuurlijk gewoon een commerciële dag die uit Amerika is overgewaaid. En de handelsgeest van de Nederlander heeft dat meteen omarmd natuurlijk. En de middenstand weet het dan ook aan alle kanten uit te melken. Nou, en dat doen we vandaag maar gewoon even mee. Eh, vandaag heb ik voor jullie een heerlijke eh, vol programma. Van thee tot bier. En ik heb weer een flinke berg muziek voor jullie met wat extra Valentijn-deuntjes. Ik ga om ongeveer tien over twee bellen met onze fabuleuze platenkeuzelaar Rob Ricard. Dan heb ik hem weer aan de telefoon en vraag ik hem om wat nieuwe sluiers en tips. En dan probeer ik weer wat eh, los te trekken over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je straks natuurlijk weer om half bier. En vandaag is er ook weer plek voor onze vaste donderslag-columnist Theo Verriet. En hij is er eh, met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook nu heb ik weer een gerucht gehoord. Theo schijnt nog in de Sinterklaasfeer te zijn. En of dat dan wat met pepernoten eten op een Spaans strand te maken heeft, dat weet ik niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar radio 501nl Achtergrondinformatie over onderslag kun je vinden op mijn nieuwe weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.nl en WordPress spel je met dubbel S aan het eind. Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor muziek. Charlie Luske met Hold On, I'm Coming. Don't you ever feel on me Charlie Luske. Eh, en dat was Alive. Eh, we hebben het eh, vandaag over Valentijnsdag, 14 februari. En er komen er allerlei songs ook langs die iets met de liefde te maken hebben. Dit is Buddy Guy met Heavy Love. is op het ogenblik tien over twee. En dan bel ik altijd eventjes met Rob Ricard. En die zit aan de andere kant. In studio 17, denk ik. Of hij moet weer ergens eh, ja, in Zwitserland zitten of in Oostenrijk. Maar volgens mij studio 17. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel je voor een tip van de sluier, voor de platenkeuze ja, van de ja, ja, ja, ja. Ik heb eh, niet zoveel tijd vandaag, want ik moet, eh, ik moet het skiën volgen. Hè? Oh. Ja, want dus in uh, wordt Door het wereldkampioenschap skiën verrijden. Dus uh, dan ga ik altijd op vakantie, hè. Ja. ja, dus ga maar gauw kijken, want dan kan je het ook zien. Um, wordt elke avond herhaald op Eurosport. Nee, ik kan het toch niet zien, want eh, ik ben met mijn programma bezig. Nee, vanavond wordt het oh. herhaald op Eurosport. Oké, nou zou wel even kijken, want uh, ik wil ook de andere programma's van Radio 5 alleen leven worden op deze de donderdag. Ja, ja, daarom wordt het dus ook herhaald, hè? Kan het niet allemaal tegelijk? Nee, eh, om 7 uur volgens mij. Oké, nou, tipje van, ja. de, tipje, oh, tipje van de sluier. Een, eh, een oude man heeft een nieuwe plaat gemaakt. Een oude man heeft een nieuwe plaat gemaakt. En waar komt deze oude man vandaan? Uh, oh jee. Hij is zo bekend dat ik het niet weet. Volgens mij komt hij uit Engeland. Volgens jou komt hij uit Engeland. En, en, daar woont hij ook nog steeds? Woont hij in ja, Amerika? Volgens mij wel. Nederland, het, Frankrijk? 23e album. Eh, ik weet niet waar hij woont. 23e album? Ja. Dus ehm, de tip is, een oude man Met een nieuwe plaat. heeft een nieuwe plaat gemaakt. 23e album en dat komt uit Engeland. En het was vorig jaar trouwens, dus zo nieuw is die ook weer niet. Oh, van, van <laughs> vorig jaar. <coughs> Sorry, ik ben <coughs> nog steeds een beetje hoesterig. <coughs> Zal ik dan zeggen door wie die geproduceerd is? Oh, dat is misschien wel leuk even, ja. Door Matt Serletic. Oh, en dat is ook een tip natuurlijk. Nogal, ja. Oké. Okay. Hey, moet je luisteren. Ehm, eh, de mensen kunnen lekker gaan uh, googlen. Kunnen ze kijken wat het misschien is. En dan ga ik een plaatje draaien. En die is van John Allen. En die komt uit eh, Londen. Oh. En ik heb John Allen in 2009 geïnterviewd voor Radio 501 in eh, Paradiso. En eh, dat was toen zijn eerste plaat die, die hij uitbracht. En daarop staat het nummer Dead Man's Suit. Ik spreek je straks. smooth John Allen van zijn eh, debuutalbum uit 2009. Eh, Prachtig mooi nummer. Ehm, ik weet niet of jullie al aan het googelen zijn voor de platenkeuze. Straks om half eh, bier.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 Jazzpolitie met liefdesliedjes hoorde je. En Tom Waits, ja, die komt uit Amerika. En eh, eh, Valentine's Day komt uit Amerika vandaan. Hij zingt Blue Valentines. She sends me Blue Valentines Philadelphia. To mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warrant sound for my arrest. Baby, you got me checking in my rear. my wings on run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentines like half forgotten dreams like a pebble in my shoe as I walk these streets and the ghost of your memory, baby, it's a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. these bloodstains on my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more. It's St. Valentine's Day. Don't you remember? I promised I would write you these blue Valentines, blue Valentines, blue Valentines. bij Barbara Streisand, A Woman in Love. Na dit nummer komt de BlaBlaBlog en die is dan van Theo Verriet. De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 14 februari 2013. Pakken, takken, pakken, takken, pakken, takken, pak. Bij het natuurprogramma Vroege Vogels hadden ze het afgelopen zondag over een geluid dat iedereen wel kende. Een harde bonk tegen het raam. Natuurlijk ken ik dat geluid, dat is Sinterklaas. Of de buurman natuurlijk. Daarna, vertelde de verslaggever verder, lag het slachtoffer dood onder je raam. Ik schrok enorm toen ik het hoorde. Zijn er afgelopen Sinterklaas zoveel hulpzinten en buurmannen aan de spanning van het raamkloppen overleden? Maar nee, ze hadden het over vogels die zo stom zijn om tegen een raam te vliegen. Mensen zijn over het algemeen eigenlijk veel liever voor dieren dan voor elkaar. Over een dode vogel kunnen we heel erg lang praten en het beeld van paarden die ontkomen aan het wassende water onthouden we jarenlang. Hongerende mensjes in Afrika vergeten we daarentegen heel snel. Tenzij het natuurlijk kinderen zijn met vliegen in hun oogjes. Zo zielig, die vliegen. Bij vroege vogels werd ook nog de droogte in de hoorn van Afrika besproken. Dat was namelijk heel erg, omdat één of ander stom vogeltje dan een week langer daar moest blijven om aan te sterken voor de reis terug naar het noorden. De natuurmeneer die geïnterviewd werd, pleitte voor duurzame landbouw in de hoorn van Afrika. Allemaal voor die vogel. Ik ben dol op dieren, maar ook op mensen. Ik ben denk ik zelfs doller op mensen dan op dieren. Weet je, ik weet het wel zeker. Dus ik begrijp die diehard dierliefhebbers toch niet helemaal. Tenzij ze de vogel misbruiken om tegelijkertijd een mensenprobleem op te lossen. Zou mooi zijn als dat het geval is, maar ik vrees het ergste. Weg van deze graanvelden mensen. Dit voedsel is hier speciaal voor de zwarte klavier karrewiet neergezet. Oprotten nu, anders wordt er geschoten. Ga bij de UNHCR maar bedelen om een kommetje rijst. Pak het, pak het, pak het, pak het, pak het, pak het, pak Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Valentijnsdag mag deze natuurlijk niet ontbreken. Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Je t'aime moi non plus. good. Morrison. Eh, die kan ook niet ontbreken op deze dag. Dit nummer heet Moon Dance. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Need the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh, my love? love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time Nights gaan we luisteren naar My Funny Valentine van Elvis Costello. My love. My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. laughable, unphotographable, but you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smiling? your hair me. Not if you care. Valentijnsdag met Something. Een song geschreven door George Harrison en afkomstig van Abbey Road uit 1969. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. 501. There's nothing Your number one station. Ik weet niet of jullie al gegoogeld hebben voor de platenkeuze straks om ehm, um, half bier. En de hints waren Oude Man uit Engeland maakt nieuwe platen en dat is zijn 23e album. Ga even googlen en probeer het te raden. Dit is Bluff, alles is liefde. Alles is liefde voor wie dat wil en voor wie nog durft te dromen. bij uh, eh, Rebel G. Valentine uit 1976. This is Radio Five Hundred oh One, Your number one station. De Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Kids are running. van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Time Passes for Everyone van Cloud Machine. En natuurlijk kiest Armin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show Underwax binnen een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 En vraag de antistollingspas aan bij de Trombosestichting Nederland. Kijk op antisonspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik ben Joop en ik heb uit dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Safe Kalina. Safe Wazim. Safe Kikuko. Safe Raisa. Safe Amrit. Safe Kailia. Safe Igor. Save the Children. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. Kijk op savethechildren.nl of geef op Giro 809. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van als 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Het is nu 3 uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. de tweede uur. We hebben nog een uurtje donderslag en dat duurt tot 4 uur. En in dit uur hebben we voor jullie nog goede muziek en Valentijndeuntjes en ook nog de donderdisc. En de platenkeuze van Rob Ricard en straks vlak voor bier weer een nieuwe muziekagenda. Blijf er lekker bij tot bieruur uur en straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 Lijn blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Uh, straks afternoons van 4 tot 6 en eh, dan van 6 tot 8 hoor je Rastabarry met Dreadlock. Rob de Greeuw kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip-hop tijd met GB Style. En het programma wat hij maakt heet Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van de uit Noord-Ierland afkomstige Marty Thompson en de song Don't Slip Away. De donderdisc die komt zo als derde plaat van het tweede uur, maar eerst muziek van Paul McCartney samen met Eric Clapton. Dit is My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine my valentine. And I will love her for life. And I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me sad that I can fly. And so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine. And she'll be there, this love of mine, my Valentine. it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. When Love Goes to War van Nonna Hendricks. Oh, oh. Goes to War. Dat is eh, van Nona eh, Hendricks. De donderdisc tot 12 uur vannacht. My Funny Valentine in de uitvoering van Etta James. Prachtig mooi nummer. My Funny Valentine Valentine. You make me smile. You're my favorite work of art. Is your figure dat, weet ik niet precies. Uh, hebben jullie al gegoogeld eh, voor de platenkeuze van half bier? Eh, de hint was, de oude man uit Engeland maakt nieuwe plaat. Zijn 23e album. Dit zijn de Rolling Stones uit 1973. Het nummer heet Angie. no liefhebbers op deze Valentijnsdag 14 eh, februari. Eh, de nieuwe van eh, Huub van der Lubbe, dus een soloalbum, heeft hij een nummer staan dat heet Tot jij mijn liefde voelt. En dat is een vertaling van het song van Bob Dylan.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 Ik struim de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn lief liefde over een open zee. Over de snelweg van de spijt. Er spelen kinderen met een nieuw idee. Zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak jou gelukkig ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer rond de evenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde veel gezegd. Het is toch een hartstikke mooi nummer. hey, en die tel daar af. Dat is eh, John Allen. En eh, die zingt nog een nummer van zijn debuutalbum. En het heet Happy Now. A good apple on the tree. I thought some old line, Probably used a thousand times, oh, but you score. knockout sucker punch. again. van Rob Ricard. Het is eh, deze donderdagmiddag in donderslag alweer half bier geworden. En als het half bier is, is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En ik hoor hem al aan de andere kant in studio 17. Wederom goedemiddag zeg ik dan altijd. De platenkeuze, daar gaat het nu om. Wederom goedemiddag. Ja, dankjewel. Antwoord ik dan altijd. Ja, prima. Ja, nou, dat is makkelijk hè. Een oude man uit Engeland. Een oude man uit Engeland. 23e album. En 23e eh, album. En dat, die is van 2011. Ehm, is hij vroeger eh, gasfitter geweest? God, dat zou zomaar kunnen. Eh, een, loodgieter? Volgens mij wel, ja. En speelt hij ook airguitar, ehm, air guitar? Wat heel spastisch lijkt te zijn, dus armbewegingen. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan komt hij volgens mij uit Sheffield. Oh, dat zou goed kunnen. En Sheffield is volgens mij Schotland. Hé? Dacht ik. Of, of is het nog net Engeland? Is het een Oh, dat is een, dat is een, pijnlijke, eh, een pijnlijke fout hoor. Want dat, als je dat verwisselt ja. in de buurt... Nou, dan zou het op de grens liggen. <laughs> nou, want dan heb je... Dan, eh, dat, is, dat is net zo erg als dat ze tegen een eh, Nederlander Belg zeggen volgens ja, ja, ja, ja. Hé, hey, maar... Ehm, wat gebeurt er? Sheffield. Ja, Sheffield. Tik ik even in. Eh. Je kent toch wel eh, het album Sheffield Steel? Dat is ook van hem. We Sheffield Steel. We hebben het trouwens over Joe Cocker. Ja, natuurlijk. Ja, ja dat hadden we nog niet genoemd. Eh, nee, maar dat, ik zit even te kijken hoor. En Joe in Cocker... Yorkshire, Engeland. Is het nog Engeland? Nou, niet nog Engeland. Het ligt in, in, in het zuiden van Yorkshire. Dat is toch heel erg Engeland. Oké, oké. Nou, Sheffield, <laughs> Engeland. Ja, ik ben niet zo goed in eh, Ik dacht dat het eh, of in Schotland lag of op de grens, maar goed. Het ligt... Eh, ik ben even voorzichtig aan het uitzoomen. Ik <laughs> kan alleen maar... Het ligt bij Manchester. Oh, oké. Dat Dan is het nou, Engeland. Het is wel heel erg midden-Engeland, hoor. Ja, dat is heel erg midden-Engeland. Tuurlijk. Ehm, maar daar woont hij niet meer, hè? Oh, dat, ik, hoor, ik ken die helemaal niet. Hij, woont in Amerika. Echt? Ja, nou, ah, kijk, hij is, zover ik weet is hij getrouwd met een Amerikaanse. Ook nog? Ook nog, ja. Maar goed, dat is straks allemaal eh, terug te lezen op eh, mijn weblog rvd501.wordpress met En daar kan je alles lezen over de platenkeuze van eh, Rob Ricard, dus over jouw platenkeuze. Dat even voor de luisteraars die graag wat meer achtergrondinformatie willen hebben. Ehm, zullen we maar gaan aankondigen? Ja, dat is goed. Um, of wij nog wat kwijt over deze plaat? Nee, ik dacht, dat is allemaal zo bekend. Wat moet ik daar nog over zeggen? Nou, dat ik weet, ik weet, nieuw is. Ik weet niet, heb je hem gekocht of eh, toevallig eh, eh, gekregen met je verjaardag of zo? Of nee, ik heb hem gekocht bij Sony. Jij vindt het wel een, een goed album, wat alle nummers, nummers, betreft? Ik was wel weer toe aan, aan wat nieuws. Het is zoals het heet. Hoe bedoel je? Ehm, dus het nummer heet ook zoals het album heet. Oh, oké. Dus die hebben dezelfde naam. Althans het nummer wat we nu gaan draaien. De titelsong draaien dus? Ja. Oh ja, zo heet dat, ja. Ja, de titelsong. Um, nou, kondig hem dan ga ik hem eh, starten. Want uh, Arne staat hier alweer te zwaaien dat die klaar staat. Dus, ja, die eh, is natuurlijk heel benieuwd. Ja, die, ja, die is fan van Joe Cocker trouwens, hè, Anna? dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dus- ik vind hem ook steeds beter worden naarmate die ouder wordt. Ja? Ja. Oké, nou dan ga ik er toch even naar luisteren. Want daar ben ik wel erg benieuwd. Want ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord. En wel zijn oudere albums, maar het nieuwere werk eigenlijk niet. Dus ik ben benieuwd. Nou, dan komt hij hoor. Ja, is goed. Dus uh, we gaan luisteren naar Joe Cocker, Fire It Up van de LP Fire It Up uit 2012. Oké, okay, bedankt. Ik spreek je volgende week. Ja. De platenkeuze van Rob Ricard. She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. subway station Watching as the trains go flying by Used to hate the black man Till the black man reached out and saved his life He was pulled out of the darkness to figure out the world. Searching for a reason to believe in what makes this big ball turn. But if we hold on mij is hij alweer 70 eh, of 71 alweer. Ja, het gaat hard hoor in die eh, regio met die oude artiesten. Eh, er was Joe Cocker. En Rod Stewart, die zal ook wel ouder zijn. En My Funny Valentine, ik denk ook in jaren 70. snow the wind is blowing, but can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. bicycles fall. Stewart. En dan gaan we naar eh, Elvis Costello met het eh, prachtige nummer eh, Good Year for the Roses. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. the lip on a half-filled cup of coffee That you bought and didn't drink But at least you thought you wanted it That's so much more than I can say for me What a good year than another moment. Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the dark. Four years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. bedroom, the familiar sound of one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses, many blooms still linger there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. Tel. En we gaan naar Nederland toe. daar komen we bij Grupo Sportivo. En je hebt ook liefde. Dat nummer heet Beep Beep Love. future love. That's your love. future love. 14 februari heb ik weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Op zondagavond 17 februari kun je naar The World of Captain Beefheart. Gary Lucas en Nonne Hendricks spelen met het Metropoolorkest en nog een aantal andere muzikanten. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. Meer informatie bij www.paradiso.nl op zaterdagavond 23 februari kun je naar Helemaal Melkweg. Een avond en nacht met muziek, theater, film, lezingen en exposities. Aanvang 7 uur tot laat. Info bij www.helemaal.melkweg.nl op 22 maart treden Hans van Lier en de Sidekicks op in zaal 12. En het adres is Wilhelminastraat 37 in Vlachtwedde. Ook doen ze een optreden op 23 februari tijdens de Blues Tour Groningen in café De Woldhoren in Groningen. Aanvang half tien. Sound Captains speelt op 15 februari in muziekcafé JW te Rotterdam. En het adres is Hoogstraat 16. Aanvang half negen. En op 21 februari spelen zij in Rockcafé De Paap te Den Haag. Adres is Papenstraat 32. Aanvang is half elf. Op 11 maart treden de Killers op in Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang 8 uur. De kaartverkoop voor dit concert is al gestart, dus wees er snel bij. Op zondag 7 april treedt Buddy Willington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is de plaatselijke tijd. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op woensdag 17 april treedt Buddy Withington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 22 april geeft de Corner een concert in Paradiso, Amsterdam. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar een evening with Mark Knopfler en band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat doen zij op 25 juni en op 26 juni en de aanvang is 8 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 14 februari 2013. Als je agendatips hebt voor de periode na 21 februari, stuur die dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En er is nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. No Rolling Stone van Hans van Lier en de Sidekicks. En zij treden op op 22 eh, maart in Vlagwedde en op 23 februari in Groningen. You're doorstep tonight. Abandon all your safety. Now you need a place to hide. Take a walk on the wild side to make you feel whole. You don't know how to lose yourself, cause you never lost it all. that cover every loss. Just born with heaven, or being for chased a dragon with a cheap bottle of wine. Wanderers of your life, handed on a, on a silver plate. Baby, count your blessings now before it's too late. Don't know the meaning of being alone. donderslag op donderdag. Hey, hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja de studioklok hier in Studio 11 is het weer bijna uur. En dat betekent dat de aflevering 148 van Donderslag ook weer geschiedenis is geworden. Dit was mijn bijdrage aan Valentijnsdag 2013. Om 4 uur gaat in Studio 11 de apparatuur power off. En dan schakelt Fred Seervilk over naar de centrale Radio 5 5lijn studio. Naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's. En vandaag zijn zij natuurlijk ook weer voor jullie op deze Radio 5 lijn Daverende Donderdag tot spookuur. En deze week en de weken erna kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Dus gewoon 7 keer 24 uur. Uh, eh, 7 slash 24 zeggen ze dan meestal op 24 slash 7. Uh, eh, heel simpel, rogierradio uh, eh, Alle informatie over de onderslag kun je vinden op mijn nieuwe weblog rvd501.wordpress.com en WordPress, eh, dat spel je met dubbel S aan het eind.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 En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 5 Lijn te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 5 Lijn. Of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen van deze donderdag. Ik bedank mijn voltallige redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze Valentijnsdonderdag eh, van 14 eh, eh, februari 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht. En dan nu tijd voor een Klaasje. Klaas reed met een vorkheftruc bij ANWB-leden naar binnen en vroeg of ze de bougie wilden vervangen. Ondertussen maakte hij Bami. Uniek. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er weer volgende week op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. wel. Donderslag op donderdag bij heldere En And in ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft.